Florida.nl zegt dat het experiment met de aapaandelen bedoeld is als knipoog. Naar nou, weer bewolkt, veel wind en buien. is in het noorden, later in het hele land. Een kans op hagel, onweer en zware windstoten bij een graad of 8. Morgen geleidelijk minder buien en wind en een graad of 7. In het weekend blijft het wisselvallig en vrij zacht. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de regio Rotterdam op de A29 naar Bergen-op-Zoom staat 3 kilometer voor de Heinenoordtunnel.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 Als het kil, als het stil als het hard en berekend is. Als het beeld dat je schetst, dat me kwetst, overtekend is. Wat is jouw woord? is mijn naam? Ben ik iets, ben ik niets, ben ik iemand of niemand meer?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 Vermoedelijk dachten de Turkse gevechtspiloten dat ze een groep Koerdische onafhankelijkheidsstrijders onder vuur namen, maar volgens de plaatselijke Turkse autoriteiten waren de slachtoffers oliesmokkelaars. De burgemeester van een nabijgelegen stad noemt de aanval onacceptabel. Strijdkrachten houden het grensgebied met Irak goed in de gaten, omdat Koerdische onafhankelijkheidsstrijders daar vaak Turkije binnenkomen. AZ kan zich vinden in de beslissing van de KNVB om het bekerduel tussen Ajax en AZ in zijn geheel en zonder publiek over te spelen. Directeur Gerbrand spreekt van een moedig en logisch besluit. Volgens hem is er geen beter alternatief. Het bekerduel werd vorige week bij een stand van 1-0 gestaakt nadat een supporter AZ-keeper Esteban had aangevallen. Ajax legde zich gisteren onder protest bij het besluit van de KNVB neer. De belager van Esteban moet vanmiddag voor de politierechter in Amsterdam verschijnen. Hij wordt onder meer verdacht van poging tot zware mishandeling. Het aandelenpakket van de beursgorilla heeft voor het eerst in 12 jaar slechter gepresteerd dan de AEX-index. De financiële website beursgorilla.nl zegt dat er door een aap gekozen aandelen dit jaar 45% in waarde zijn gedaald. De AEX verloor in dezelfde periode 13%. De gorilla Jacco koos in 2000 de aandelen aan de hand van bananen waar een labeltje aan hing. De aandelenportefeuille werd daarna elke maand door Jacco aangepast.